Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Rusland hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen de in hun ogen oneerlijke gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende oppositiekandidaten mogen niet meedoen of zijn vastgezet. De grootste betoging was in Moskou. Daar waren volgens de organisatie 60.000 mensen op de been. De politie, die veel mensen had ingezet, hield het op 20.000. In tegenstelling tot vergelijkbare demonstraties van de afgelopen twee zaterdagen... was deze wel toegestaan door de autoriteiten. Toch werden opnieuw een paar honderd betogers aangehouden. Zij gingen na het officiële protest door op een plek waar dat niet was toegestaan. Bij een aanrijding tussen twee auto's in het Noord-Brabantse Achtmaal is een dode gevallen. Ook raakten zes inzittenden gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. In het huis van de man die een aanslag pleegde op een moskee bij Oslo... is de afgelopen avond een dode vrouw gevonden. Ze was een familielid van de man die eerder op de dag gelovigen in de Al-Noor-moskee aanviel. Eén persoon raakte daarbij licht gewond. De schutter werd overmeesterd door één of meerdere moskeegangers. De aanslagpleger is een witte man van een jaar of twintig... die twee geweren en een pistool bij zich had. Hij droeg een kogelwerend vest en een helm... en heeft volgens de Noorse politie alleen gehandeld. Patiënten die voor, tijdens en na een operatie een koptelefoon met muziek opkrijgen... hebben minder zware verslavende pijnstillers nodig. Dat concluderen onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens hen is het gunstige effect groter dan gedacht. Ze willen nu gaan bekijken welke soort muziek het beste werkt. Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat het gunstige effect bij heavy metal muziek niet optreedt. Het weer. Vannacht neemt de wind langzaam af. Het is wisselend, bewolkt met minima rond 14 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het nagenoeg droog. Alleen in het noorden valt mogelijk een bui. Het wordt 21 tot 24 graden.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 Out. Jones. I got MIA and MIA. You do you, girl. The haters gon' hate. Cut them off like you a sensei, girl. Uh, I know you feel what I feel. Breaking you off, it's so real. I can't fake that, babe. My love's locked down and you confident. You're the only one I trust with it. You're the only one that's stuck with it. It's about us right now, girl. Where you going? It's about us right now, girl. Where you going? I'm with you. Ooh. It's about us right now, girl. Where you going? It's about us right now, girl. Where you going? Yeah. I'm with you. Ooh. Yeah. Linking me down on my line busy as usual, but we should make some time looking for things you can find. Just so you can have something to bring up when it's time. Mixing vodka and emotions, tapping into your emotions. Dry cry cause I'm hopeless. Choosy lover for the moment. Different story when I leave you. Story up just to keep you. I need you around, I need you. Oh. It's about us right now, girl. Where you going? about us right now, girl. Where you going? I'm with you. Ooh, ooh, ooh. hitting this cowbell really loud, like. Clap, clap, clap, I clap. Tonight I'm gonna have to lay my hands on you. Clap, clap, clap, I got Clap, clap, clap, I got side to side, smack it in the air. Legs moving side to side, smack it in the air. Shoulder sideways, smack it, smack it in the air. Shoulder sideways, smack it, smack it in the air. Legs moving side to side, smack it in the air. Legs moving side to side, smack it in the air. Shoulder sideways, smack it, smack it in the air. Clap, clap, clap, clap.